Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag begint in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, genaamd De Bunker... de rechtszaak tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries. De zaak was eigenlijk al bijna klaar, maar moet nu helemaal opnieuw... omdat er zeven nieuwe verdachten zijn... en een van de rechters naar het buitenland is verhuisd. Je hoort verslaggever Matthijs van de Wiel. De belangrijkste van die nieuwe verdachten, dat is de Pool Christian M. Hij zou eh, als eh, organisator, moordmakelaar, tussenpersoon, hoe je het ook maar noemt... een andere Poolse verdachte zou de wapens, de gestolen auto en eh, telefoons hebben geleverd. Weer twee andere van de zeven die terecht staan... die worden van verdacht dat ze gefilmd hebben vlak na de schietpartij en die beelden meteen hebben verspreid. Het OM denkt dat Ridouan Taghi de opdrachtgever van de moord is... maar er is niet genoeg bewijs om hem te vervolgen. Bijna alle gemeenten gaan te weinig geld hebben. Over twee jaar is het tekort in totaal een miljard euro, hebben accountants uitgerekend. Dat komt door bezuinigingen van de overheid. Gemeenten zeggen dat er dan te weinig geld is voor goede jeugdzorg of voor wegen rond nieuwbouwwijken. Het is niet duidelijk of de partijen die meedoen met de formatie iets willen doen aan de bezuinigingsplannen. Twee overvallers hebben in Waalre in Brabant een benzinepomp overvallen. Bij die overval werd een medewerker van het tankstation bedreigd met een wapen. De overvallers waren twee mannen die hun gezicht hadden bedekt. Toen ze de buit hadden, gingen ze er vandoor. En een record aan stamceltransplantaties in ons land afgelopen jaar. 265 mensen doneerden stamcellen. Dat zijn lichaamcellen die gebruikt kunnen worden voor sommige mensen met leukemie of problemen met hun afweer. Joop is een van de mensen die de cellen kreeg. Zijn eigen zus was de donor, zegt hij tegen Hart van Nederland. We, zijn een match, we hebben een match. Dus we eh, stonden te dansen in de, wij hier dan en mijn zus thuis. Dus dat was heel, eh, een hele eh, mooie aangelegenheid, mooie situatie. 100% heeft ze mijn leven gered. En, want anders dan, ja, dan ben je er gewoon niet meer. Want zonder stamcellen kan je, niet, eh, kan je niet overnieuw beginnen. Het is vaak heel lastig om een match te vinden, dus hoe meer donoren, hoe beter. Bijna 20.000 nieuwe mensen schreven zich in, vooral jongeren. En dat is ook goed nieuws. De kans op een gezonde en geschikte match is dan groter. En het weer nog vanochtend droog en af en toe een zonnetje, maar er zijn ook wolken. En vanmiddag en vanavond trekt het meer dicht. Er zijn dan ook buien. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat 15 kilometer file tussen Maarsen en Amsterdam Zuidoost door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord 8 kilometer file. 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. dan een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen uh, eh, eh, Uitgeest en Knoop het Rotterpolderplein 13 kilometer langzaam rijdend verkeer.